Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Omwonenden van woningbouwprojecten gebruiken bezwaarprocedures om geld te verdienen. Bouwers vertellen dat het voorkomt dat omwonenden bezwaar maken tegen een bouwproject... maar aanbieden dat in te trekken voor geld. Die bedragen lopen op tot 100.000 euro. Niet betalen is ook een dure grap, omdat bouwbedrijven dan veel vertraging oplopen. Zij willen dat er sneller gekeken wordt naar of een bezwaar kans maakt of niet. Een heftige crash in een stad in Australië. Een helikopter is daar neergestort op het dak van een hotel. Volgens getuigen vloog het toestel op hoge snelheid richting het gebouw. Een van de wieken kwam in het zwembad terecht. Een bejaard echtpaar dat in een suite verbleef op de bovenste verdieping... werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. De piloot van de heli heeft de crash niet overleefd. het Juliana-kanaal in Zuid-Limburg gaat vanaf vandaag maandenlang dicht. Het kanaal wordt tijdelijk droog gelegd om het breder en dieper te maken. Volgend voorjaar moeten de werkzaamheden klaar zijn, zegt Rijkswaterstaat. Ja, we doen ons best om nu juist die droge zomermaanden te benutten... om eh, ja, het kanaal zo snel mogelijk droog te krijgen. Nou, vandaag is een zonnige dag, hè, de warmste van het jaar. Dus we beginnen ook echt meteen met eh, een droge zonnige dag zoals we hadden gehoopt. En dan zijn we hopelijk inderdaad in het voorjaar klaar... met een eh, nieuwe brede vaarweg voor de toekomst van Limburg. In de tussentijd moeten alle schepen via België omvaren. In Rotterdam en Den Haag kleuren geel vandaag. Daar komt de eerste rit van de Tour de France van doorheen. En ondanks dat Nederland hartstikke plat is... kan er wel worden gestreden om de bolletjestrui. Die trui is voor de beste in het bergklassement. Wielrenster Lorena Wiebes weet hoe ze die kan verdienen. Volgens mij in de, in de viaduct, toch? de... Eh, in een tunnel? Ja. <laughs> <laughs> ja, dus dat wordt gewoon een sprint omhoog daar natuurlijk. In de nieuwe Maas-Delta-tunnel is onderweg één bergpuntje te verdienen. Morgen staat er nog een etappe en een tijdrit op het programma in Rotterdam. En ook wordt er nog in de Limburgse heuvels gefietst. En het weer nog, het wordt zweten en plakken. Vandaag wordt de warmste dag van het jaar tot nu toe. Vanavond en vannacht kans op regen en onweer. Maar tot die tijd veel zon bij 29 tot 35 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANBB. Files met flinke vertraging staan erop. De A2 richting Amsterdam tussen Maars en Apkoude. 9 kilometer met een kwartier oponthoud. Op de A4 richting Amsterdam staat tussen Hoogmaan en Nieuw-Vennep nog altijd 6 kilometer na een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij. Het gevolg is ook een file op de A44 richting Amsterdam... voor de aansluiting met de A4 nog 4 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A9 richting Amstelveen staat voor Amstelveen 2 kilometer.